12 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De PvdA legt zich erbij neer dat minister Kamp pas in juli een besluit neemt over de verlaging van de gaswinning in Groningen. In de motie staat weliswaar het verzoek om zo min mogelijk gas te gaan winnen, maar dat hoeft niet voor 1 juli besloten te worden. Coalitiepartner VVD steunt de motie. De oppositie is teleurgesteld. De motie zou geen enkele garantie bieden voor verlaging van de winning. De daders van de MH17-ramp gaan niet vrij uit. Dat heeft premier Rutte te horen gekregen op de EU-top in Brussel. Vanmiddag ontstond onrust over het akkoord van vannacht in Minsk. Daarin zou sprake zijn van een amnestieregeling voor gebeurtenissen in Lugansk en Donetsk. De Tweede Kamer en nabestaanden vroegen zich af of dat ook geldt voor de ramp met vlucht MH17. De provincie Limburg laat een externe deskundige onderzoeken of de controle op declaraties van provinciale bestuurders goed is. Het besluit is genomen naar aanleiding van het declaratiegedrag van voormalig VVD-gedeputeerde Verheijen, die nu voor de VVD in de Kamer zit. Hij zou duizenden euro's ten onrechte bij de provincie hebben gedeclareerd. Mensen die een vereniging beginnen om samen een wietplantage te beheren overtreden de wet. Dat zegt het OM in Amsterdam dat om een oordeel was gevraagd door Tree of Life. De leden van die club kweken samen wietplanten die volgens de statuten individueel eigendom zijn. Ze hoopten zo legaal een grote plantage te kunnen onderhouden, maar het OM heeft daar een streep doorgehaald. Jorrit Bergsma is op de WK-afstanden in Heerenveen voor de tweede keer op rij wereldkampioen op de 10 kilometer geworden. Erik-Jan Kooijman werd tweede en de Duitser Patrick Beckert derde. Op de 3000 meter bij de vrouwen won de Tsjechische Martina Sablikova. Irene Wust had gehoopt op het goud, maar ze werd tweede en Marije Joling eindigde als derde. Het weer vanuit het zuiden breiden, breiden opklaringen zich uit. Vannacht kan in het oosten nog nevel of mist ontstaan bij minima net onder nul. In het westen blijft het net boven nul. Morgen zonnig, vanuit het westen raakt het dan bewolkt. En s'avonds volgt mogelijk wat regen. Het wordt morgen een graad of 9. Dit was het... Welkom terug luisteraars bij... Eh, tussen app en vloed. Ik ben hier niet alleen, want ik ben hier vanavond samen met eh, Orno Hulshoff... die ook eh, heerlijke muziek heeft meegenomen... waar we straks ook van gaan genieten. inmiddels op Facebook ook Marius van Buringen aanwezig... met uh, eh, Lidwie natuurlijk, die vast ook meeluistert. Marius, welkom eh, ook in de uitzending, ook namens Onno. En uh, Onno kan het zelf wel zeggen, denk ik. Heb jij... <laughs> wat moet ik zeggen? <laughs> Nou, even, e-, even, onze, onze, onze muzikale encyclopedie uit, ja, ja, ja, ja, ja, uit Denia begroeten. <laughs> ja. Goedenavond, Marius. Leuk dat jullie ook wel luistert. En Lidwien natuurlijk ook. Ja. we hebben een nummer van McPherson gevonden en dat heet Precious... Eh, daar heeft Marius, Marius ons op gewezen. Eh, ik heb geen idee hoe het klinkt, maar we gaan er nu van genieten. Person Precious. tussen app en vloed bij ZFM Zandvoort met Charles wel. Ja, je hebt een nummer eh, van Christine Perry meegenomen. Eh, eh, is dat een Amerikaanse zangeres? Of zeg je dat? Amerikaanse singer-songwriter. Deze dame is bekend geworden eigenlijk bij So You Think You Can Dance. Ja, wie wordt er niet bekend? dat was in 2010. Dat was een nummer eigenlijk dat we heette Jar of Hearts. En daar is uh, toen mee bekend geworden. En dat is later ook nog... Eh, en dat ze weten, de jongere luisteraars weten dat. Maar ja, je hoeft niet luisteren. Eh, is dit nummer ook bekend geworden uit de serie Glee. Oké. Dit is. maar ik had een ander nummer meegenomen. Ik had het nummer meegenomen. A Thousand Years. Duizend jaar maar liefst. Jazeker. We gaan ervan genieten. zo jammer van zo'n nummer. Dat moeten we wel eventjes helemaal... Eh, helemaal in zijn originaliteit horen, hoor, nou, vind je niet? Want, ja, eh, dit pik ik ook niet, hoor. <laughs> Dit gooi je voor de bond. Nee, daar zit aan de verkeerde knopjes te draaien. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik zat niet aan de verkeerde knopjes te draaien. Alleen eh, eh, een ander eh, programma stond er nog onder. En daar werd ook een nummer afgespeeld. Dat rammelt achter elkaar door En ja, dan hoor je ze door elkaar. Maar dat is niet de bedoeling. Ja, we gaan, we gaan, ja, ja, ja. Spot er maar mee met die faai. <laughs> we gaan... we gaan, we gaan, we gaan met jouw spot, hoor. Nee, precies. Christina Perry. Christina Perry. Ja, en nou hij Ze is een beetje stil. Ja, Christina die, eh, die, die was kwaad. <laughs> die was naar de garderobe gelopen. <laughs> maar eh, nou, ze, ze is weer terug, daar komt ze. Thousand Years, Christine Perry was dit. Ik, eh, ik kende de dame eigenlijk niet. Eh, helemaal niet eigenlijk. Nee, ja, ik kwam eigenlijk in, eh, meer in de top 40 dat ik... Zo'n beetje eens een keer een paar jaar terug zat te spitten en zo. Ja, ja wat, ging me eens wat meer bezighouden met wat er allemaal in de huidige top 40 staat. Mm En dan kom je toch ook weer dit soort nummers, mooie nummers Ja, best hele mooie nummers inderdaad.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 I could share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Bend me down the highway. Go let me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Bend me down the highway. Go let me down the highway pass me by Jim Croce met uh, uh, I Got A Name. Ook bekend eh, van Time in a Bottle en Bad Bad Leroy Brown. En I Gotta Say I Love You in a Song. Maar dit was ook een hele mooie... Wat zei jij? Dat is bij mij het allerbekendste Die is voor jou het allerbekendste, oké. Ja, oké. Okay, we gaan even een Beatletje draaien. Eh, oh, jij, nee, jij hebt ook een Beatle meegenomen, hè? Eh, eh, ja. Mijn leeftijd heb je <laughs> nou, het is een leeftijd waarvan je zegt van ja, op een gegeven moment dan hoop ik dat, je nog, dat er nog steeds... Uh, tenminste, ja, dit, dit, het, nummer is natuurlijk anders bedoeld, zeg maar. dat gaat het tussen man en vrouw, of je nog steeds, weet je wel, er voor elkaar bent. Ja. Ik vraag me nog wel eens af eh, vandaag de dag eh, of er ook in de, in de zorg dan nog steeds...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 De mooiste ballads komen weer voorbij, luisteraars. Ga daar lekker voor zitten. En verzoekjes mogen. Via Facebook. Stuur me een berichtje. En eh, als ik de plaat in voorraad heb, dan wordt die gegarandeerd voor u gedraaid. Ja, ik zit hier vanavond niet alleen. Want, eh, ik zit hier samen met Onno. En Onno die schat mij toch zo'n jaar drie jonger als dat ik werkelijk ben. <laughs> ja, in je dromen. In mijn dromen. in mijn dromen ben ik bij. Hoe <laughs> Nou, in ieder geval... het gaat uh, eh, in eh, over een nummer van... van, de, van, de, Beatles. ja, dat zei je al in het begin, hè? Ja. Komt-ie. Nou, vooruit. get older, losing my head many years from now? Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? Time 64. Ja, uh, Orno... Uh, Duurt nog voor mij een tijdje. Marius die wijst ons eh, op het feit dat het aankomende zaterdag Valentijnsdag is. Ach, dat heb ik nou echt helemaal... Ja, dat komt dat jij geen horeca-onderneming hebt. Of geen, geen, nee, hoe zeg je dat? En geen detailhandel Handel. hebt. Oh, want, oh, ja. Want het is natuurlijk helemaal voor de detailhandel in het leven geroepen bloemenwinkels, uh, kaartenzaken, eh, noem het maar op. En nou weet ik, Marius, ik weet niet of jij dat weet... want je luistert mee in het verre Spanje, in Denia. Eh, maar het is de bedoeling dat als je iemand iets geeft voor Valentijnsdag... dat dat eigenlijk is... dat je dan eigenlijk anoniem blijft. Dus dat jij dus een anonieme gever bent... en dat degene die het cadeau ontvangt voor Valentijnsdag... moet raden van wie, van wie, zat dat, nou- van wie, van, van wie zakt dat nou? Joh, <laughs> echt waar? ja. <laughs> dat is volgens mij toch... Eh, Hoe is het mogelijk? Nee, maar mensen geven elkaar gewoon eh, over en weer cadeautjes. Ook al zijn ze al jaren bij elkaar, is leuk hoor. Dat is leuk voor de, voor de inderdaad. Maar eh, het originele is natuurlijk dat je, als je iemand bijvoorbeeld verliefd bent op iemand... dat je dan gewoon stiekem een, ja, een bos bloemen koopt of weet ik veel wat. een attentie en dat heel in, in geheim naar de, degene stuurt waar je dan eventueel een oogje op hebt. Ooit heb ik in 1997 ook een eh, kaart gekregen. Ik ben er nog nooit achter gekomen <laughs> wie ook 1997? Ja, ik, zat, ik zat toen in, eh, in de bioscoop in Hilversum. Dus ik denk dat het een van de cassiaires eh, was. Oké. ik weet wel dat Rod Stewart bijvoorbeeld... die heeft een, een Valentijnsnummer opgenomen. dat heb ik onlangs nog... Wou net zeggen, ja. Ja, gedraaid in, in, in Zandvoort Lunch. En dat heet My Funny Valentine. Valentine, sweet comic Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite one. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? day Ja, dat, zo is het. Ja, Iedere dag moet Valentijnsdag. Waarom nou één in het jaar, 14 februari? Ja, maar Gewoon het hele jaar door. Maar dan moet je het hele jaar door cadeautjes geven. Dat kan toch oh, nee. Ja, jezelf. cadeautje. dat kan toch ook niet? Jij bent toch een cadeautje? Ja, ik ben een cadeautje. dat, daarom. Is waar, dat is waar. Maar ik al jaren trouwens. Ja, dat bedoel ik. Dat wil ik ook zeggen. ik ga iets draaien voor mijn liefje in Bloemendaal. Want die luistert, die luistert zo rond de klok van half twaalf luistert ze mee. En eh, die vindt Richard Kleiderman zo mooi. Nou, ik heb een hele mooie voor je uitgezocht eh, van. En dat is eh, de ballade Pour Adeline. En je krijgt Daar moet je het ook wel in het Frans, in zijn Frans uitspreken. Ja, dat laat ik aan jou over. Jij Richard Kleiderman. Kleiderman. Kleiderman? Kleiderman. Richard Kleiderman. Richard. Ja, weet je? Ja, het is Frans. Het is Frans, oké. Nou, de ballade voor Adeline. Hier komt hij. speciaal voor Yvonne was dat eh, de Ballade pour Adeline. Ballade pour Adeline. Ja, en, en jij hebt opgezocht... Het is een eh, Franse eh, pianist. Franse, ja, ja, ja, ja. En dit nummer, ja. dat is, ehm, werd, Richard ehm, Kleiderman werd gevraagd in 1976, werd hij uitgenodigd door Oliver Toussaint, Olivier Toussaint, om dit nummer speciaal voor zijn dochter, mhm. dus voor Olivier Toussaint, dit nummer voor eh, zijn eh, dochter eh, te componeren. Oké. jij hebt overigens nog veel meer mooie muziek meegenomen. Ja, En ik ga weer iets eventjes een beetje op de Franse tour. Nou ja, Frans, het is eigenlijk een, een Belgische zangeres. En ja, Nederlands geboren geloof ik een beetje. maar echt, ja, later is dus in België ben ik gaan gaan wonen. Ja. En eh, dat is een... Eh, Axel Red. Het is een pseudoniem voor Fabienne Demal. Ja, en het nummer? Fabienne, dat klinkt inderdaad uh, super, super Frans. ja. en het nummer heet? Het nummer heet Jardin Secret. De geheime tuin. geheime tuin. Sommige mensen hebben geheime tuin. Een uh, jardin secret. Uh, Axel eh, Red was dat. Ja, ja jouw topografie of je... is beter dan die van mij, hè? Wat dan? Want ik, nou, omdat jij van, ik lees hier nu dat ze is geboren in de Belgische provincie Limburg. Ja. Dus jij zei van, dat is eigenlijk een, een, een streek in België... Belgisch Limburg volgens mij. Ja, Belgisch Limburg. Ja. ja. dat is niet eigenlijk een eh, Nederlandse. Eh, dat is niet eh, een origine, Nederlandse. Nee, nee, precies. <laughs> Foutje van mij, sorry. <laughs> Maakt allemaal niks uit. Het, het was een mooi nummer. doet me een beetje denken aan Frans waar Qua, qua geluid. Die heeft ook zo'n zo'n typisch Frans stemmetje. Ja. Ja. Okay. Hey, eh, eh, een geheime tuin. En eh, er zijn zelfs mensen die houden er een geheim leven op na. Wist je dat? Ja, wie niet? Ja. Dan heb ik het over Leonard Cohen. In My Secret Life. Het loopt maar en het loopt In my secret life. In my secret And I miss you so much. There's no one inside. And we're still making love in my secret life. In my secret. geheimzinnige leven. My Secret Life van het album Ten New Songs was dat Leonard Cohen. Uh, nou jij hebt een nummer meegenomen van Mr. Props... en het heeft iets met golven te maken. Nou, dat is wel uh, eh, verzand voor het, wel toepasselijk. Eh, ja, golven, ja, waves, dat kunnen ook... Ja, wat voor golven wil jij erin zien? nou ja, een Zandvoortse golven natuurlijk, de bro. En <laughs> het kan ook een weef, wave zo zijn. oh, ja, oh ja, in, in een stadion of zo. Juist, ja. Nee, maar dat is natuurlijk niet. Er zit een hm. hele andere betekenis hm. waarschijnlijk achter. Mr. Props, eh, hoe, ben je, hoe ben je daar aangekomen aan, eh, aan, het nummer? Ook toevallig met, met zoeken op YouTube? Nee, geen YouTube. Vertel. Top 40. <laughs> Top 40? Ja, het komt allemaal nog een beetje uit... Eh, dat toen nog bij Radio Beverwijk... dat muziek zat te zoeken en dergelijke. En dan ja, kwam ik dit tegen. Ik denk, nou, kijken, wat is het? Weet je wel? Ja, ja. Ah, zo kom ik eh, hele, dit soort rustige nummers eh, tegen. Ja. Nou. Ik denk van, ga ik meenemen. En dat dacht ik vanavond ook weer hier eh, bij Radio Zandvoort.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 against the street, pulling against the street. Mr. Props was dat. Ik kijk op mijn klokje joh. Nou, het is 53. Eh, we hebben, nog, ja, we hebben nog zes minuten te gaan, dus eh, dat is niet zo verschrikkelijk lang meer. Ik wou eigenlijk nog iets draaien ook van ehm, mevrouw Diane Kroll. Die, eh, waar, die ik het eerste uur ook draaide met, met zo'n mooi nummer. En ze heeft ook nummers opgenomen van onder meer ehm, Elton John. Sorry seems to be the hardest word. dit keer dus in de uitvoering van Diane Kroll. to make you care. het is eh, weer bijna zover, luisteraars. De klok eh, van middernacht komt op ons af. Het nieuws komt eraan. En, eh, we gaan de vrijdag in. Zo is dat. Ga je nog wat leuks doen in dit weekend, Orno? Heb je nog, heb je nog plannen? ja, ik heb nog wat in mijn vrijwilligerswerk te doen. Uh, aanstaande zondag in het okay. Rijnaldenhuis. Gaan we een beetje carnaval <laughs> oh. sferen op proeven. <laughs> Okay. Dat heb ik ook vorige weekend ook al gedaan. Maar dan met bewoners eh, aan, eh, van eh, de Roos, de Rozenprieel. Zijn we naar de Osseknarren geweest in Osdorp. De En hebben met 17 bewoners hebben ze daar een lol gehad. Oh, echt, ook dus mensen met de rollator, mensen met de rolstoel. En allemaal gingen ze uit een dak. dat is echt prachtig hoor. Mooi om te, mee te maken joh. Dat is, dan gaan we zondag weer beleven. Van genieten. Ja. Nou, ik wens je daar heel veel plezier bij. dank, dank, voor je komst naar de studio ja, namens de luisteraars... en voor de mooie muziek die je had meegenomen. We gaan er nog uit met een klein stukje Everybody Hurts van R.E.M. En dan, eh, dan wensen wij u allemaal een heerlijke nacht toe. En een goed weekend.